Het NOS Nieuws van 11 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De man die in Zellem een dodelijk ongeluk veroorzaakte... had volgens zijn moeder nooit vrij mogen komen. Dat zegt ze in de regionale krant De Gelderlander. De man stal vrijdag een auto en veroorzaakte een aanrijding. Hij botste op een auto met daarin een gezin. Een van de kinderen kwam om het leven. Ook de reclassering was tegen vrijlating van de man... Die adviseerde opname in een kliniek, maar daar moest de rechter over beslissen. Dat duurde een paar dagen. In die tijd stal de man een auto en veroorzaakte hij dodelijk ongeluk. Het eerste algemene pensioenfonds in Nederland wordt opgericht door verzekeraar Egon. De Nederlandse bank heeft daar toestemming voor gegeven. Bij het pensioenfonds kunnen meerdere bedrijven uit verschillende sectoren zich aansluiten. Tot nu toe bestonden er alleen fondsen die de pensioenen van één bedrijf of bedrijfstak regelden. Het idee is dat een algemeen pensioenfonds door schaalvergroting professioneler kan werken en dat er minder kosten worden gemaakt. De verwachting is dat ook andere verzekeraars met hun eigen algemene fondsen komen. Door aanhoudende gevechten in de Iraakse stad Fallujah komen vluchtelingen daar steeds meer in de problemen. Kampen buiten de stad kunnen de stroom van duizenden mensen die de stad uitvluchten nauwelijks aan. Er is een gebrek aan tenten, voedsel en drinkwater. Vrijdag zei de Iraakse regering dat de stad grotendeels was heroverd op IS, maar op een paar plekken wordt nog altijd gevochten. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het toenemende aantal festivalgangers dat hulp vraagt bij een EHBO-post, dat ze ziek zijn geworden door drank of drugs. De hulporganisatie begint daarom de campagne Hoe overleef ik een festival? Daarin worden bijvoorbeeld tips gegeven over wat een vriend of vriendin kan doen als iemand flauw valt door te veel drank of drugs. Ook roept het Rode Kruis festivalgangers op meer op elkaar te letten om overmatig drank- en drugsgebruik te voorkomen. Het weer nog, het regent of motregent op de meeste plaatsen. Af en toe is het even droog, het wordt maximaal 17 graden. Pas vanavond trekt de regen weg. Morgen wisselen bewolkt met enkele buien en af en toe zon.